uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Mogelijk zijn 70 Nederlanders overleden na behandeling in de Duitse kliniek van natuurgenezer Klaus Ros in Bracht, vlakbij Venlo. Dat schrijft de Telegraaf. Gisteren al werd bekend dat het Duitse OM 70 verdachte sterfgevallen onderzoekt, maar toen was er nog geen sprake van dat het mogelijk allemaal Nederlanders waren. Familie zal om toestemming worden gevraagd om de lichamen op te graven voor autopsie, schrijft de krant. Dat onderzoek moet uitwijzen of ze de dupe zijn geworden van de omstreden behandelmethode in de kliniek of dat ze zijn overleden aan kanker. In Duitsland dreigt de productie van Volkswagen stil te komen liggen. Door een conflict met een leverancier stokt de aanvoer van onderdelen voor versnellingsbakken. In de fabriek in Emden is al werktijdverkorting voor het personeel aangevraagd... omdat de productie is stilgelegd. In die fabriek wordt de Volkswagen Passat gemaakt. Als het conflict voortduurt, komt ook in andere fabrieken de band stil te, staan. Waarover het conflict met de leveranciers gaat is niet bekend. Eind deze maand komt de zaak voor de rechter. De PvdA stelt Kamervragen over een Brabantse zorginstelling... die geld in rekening brengt voor bewoners die eigen beddengoed gebruiken. Laat de wassen van je eigen dakbedovertrek overtrek kost 5 euro... en wie beddengoed van de instelling gebruikt betaalt niets. PvdA-Kamerlid Bouwmeester zei op Radio 1 dat de kwaliteit van leven voorop moet staan... en dat het bestuur moet luisteren naar de wensen van de bewoners. In Marokko zijn 71 paspoorten gestolen van Marokkanen die een visum voor Nederland hadden aangevraagd. In 41 gevallen waren de visa toegekend. De documenten werden gestolen toen ze door een koerier van de hoofdstad Rabat naar de stad Nador in het noordoosten van Marokko werden gebracht. Met de papieren kan vrij worden gereisd door een groot deel van Europa, maar tot nu toe zijn dat, is dat niet gebeurd. De visa zijn ongeldig verklaard en de paspoorten staan internationaal geregistreerd. Het weer tot besluit eerst zonnig. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Met vooral in het zuiden kans op een bui. Het wordt vandaag 24 tot 27 graden. Dit is ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 Den Haag richting Utrecht eh, kent 11 kilometer file tussen Reewijk en De Meren.